Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het wel een week duren voordat de Bosnisch-Servische ex-generaal Mladic naar Den Haag komt. Justitie in Servië wil hem eerst ondervragen. Daarna kan hij beroep aantekenen en wordt hij naar verwachting overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. Bosnische radiostation B92 zegt dat de Servische geheime dienst was getipt over een man in het dorpje Lazarevo... die sterk op Mladic leek en papieren van Mladic bij zich had... In 1995 gaf Mahdi's leiding aan het vermoorden van bijna 8000 moslimmannen in Srebrenica. Nederlandse militairen keken daar machteloos toe toen de enclave viel. Ook leidde Mladic de jarenlange belegering van Sarajevo waar 10.000 burgers omkwamen. De zwemleraar Benno L. is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Van de rechtbank had hij 7 jaar gekregen. Door hem had in hoger beroep 10 jaar geëist. Maar het Hof geeft hem een lagere straf vanwege de vele publiciteit waar Benno L. onder geleden heeft. De zwemleraar is veroordeeld voor het misbruik van tientallen meisjes. Op het Slotermeer in Friesland wordt gezocht naar een studenten die rond de middag omsloeg met een boot. In de zeilboot zaten vijf meisjes. Vier van hen konden naar een baggerschip in de buurt zwemmen. Van de vijfde ontbreekt dus elk spoor. Van de legale bedrijven op de Amsterdamse Wallen heeft de helft van de leidinggevenden in de criminaliteit gezeten. Bij de coffeeshops is dat percentage nog hoger. Blijkt uit het eindrapport van een vier jaar durend onderzoeksproject. Onder meer de gemeente, politie en belastingdienst werken daarin samen om georganiseerde misdaad op de Wallen aan te pakken. Onderzoekers constateren dat vrouwenhandel op de Wallen moeilijk aan te pakken is, omdat de boven- en de onderwereld zo met elkaar verweven zijn. Het weer. Vanavond en vannacht in het westen en noorden geregeld buien en kans op onweer. Morgen opnieuw bewolkt met wat buien bij zo'n 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat nog ruim 300 kilometer. Ik noem de files vanaf 7 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen het knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 7 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn 12 na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. Na 12 van Utrecht naar Arnhem bij Driebergen 9. A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Kleinpolderplein 8. Het is sowieso rond Rotterdam erg druk. Met name op de A15 vanuit Europoort. Er staat tussen tussen Spijkenisse en Charloes 9 kilometer. Verderop richting Gorkum loopt het vast tussen Ridderkerk en knooppunt Gorkum over 25 kilometer. Na 16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 12. A20 naar Gouda tussen Maasluis en knooppunt Terbrechtseplein 16. Na 27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum 15.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM There's dus sometimes it hurts instead. glory days I hate to turn up out of the blue suis-moi pas, suis-moi pas, je te séduirai. love is dead I'm loving angels instead Thank you. I'm not a man to play around, baby.